Uitzonderlijk zware regen veroorzaakt al weken overstromingen en aardverschuivingen in grote delen van het land. Het natuurgeweld heeft al aan meer dan 1400 mensen het leven gekost en veel Chinezen worden nog vermist. Tienduizenden huizen zijn weggespoeld of zwaar beschadigd door water- en modderstromen. De nieuwe Colombiaanse president Santos wil de strijd tegen de vark onverminderd voortzetten. Dat zei hij bij zijn inauguratie in de hoofdstad Bogota. Ook wil hij de relatie met de buurlanden Venezuela en Ecuador verbeteren. Beide landen hebben de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. President Chavez van Venezuela zei dat hij Santos binnenkort graag wil ontmoeten. Op een markt in de Iraakse stad Basra zijn bij een explosie zeker 20 mensen omgekomen. Meer dan 100 anderen raakten gewond. Een stroomgenerator ontplofte op een drukke markt in het centrum. Het is onduidelijk of het om een ongeluk of een aanslag gaat. Basra in het zuiden van Irak is een belangrijke doorvoerhaven voor olie. In Finland is tijdens de finale van het wereldkampioenschap sauna zitten een dode gevallen. Het slachtoffer uit Rusland zat met een andere finalist in de sauna toen beide mannen onwel werden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar de Rus overleed. Het WK sauna zitten wordt sinds 1999 gehouden. Deelnemers moeten zo lang mogelijk blijven zitten in een sauna van 110 graden. Astronauten van het internationale ruimtestation ISS zijn er niet in geslaagd om de problemen met het koelsysteem te verhelpen. Tijdens een acht uur durende ruimtewandeling is aan de buitenkant een kapotte pomp losgemaakt, maar het lukte niet die te vervangen door een nieuwe. Het koelsysteem viel vorige week uit. De situatie is niet levensbedreigend, omdat een ander koelsysteem nog wel werkt.